Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Fietsenmaker Van Moof is failliet. Mensen die bij het Amsterdamse bedrijf een elektrische designfiets in bestelling hadden... zijn zeer waarschijnlijk hun geld kwijt, zegt verslaggever Nick Wouters. Zeker als je het besteld hebt, dan heb je echt eh, problemen als je een aanbetaling gedaan hebt. Want dat geld ben je, ben je kwijt. Dat, dan, je bent nu een van de schuldeisers van Van Moof. En of je dan nog je geld terugkrijgt, hm, dat is niet waarschijnlijk. Het hangt ervan af hoeveel geld er overblijft na het afbetalen van de schulden... en of er een doorstart kan worden gemaakt. De Griekse brandweer is vanochtend weer met blusvliegtuigen de lucht ingegaan... om drie grote bosbranden niet ver van Athene te bestrijden. Twee daarvan lijken nu onder controle. Veel vakantiegangers moeten door de branden meteen weg. Griekenland heeft te maken met een hittegolf. Het is er warmer dan 40 graden. En om te voorkomen dat er weer te jonge mensen in alcoholreclames komen te staan... komt de stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie met een plan... Volgens nu.nl hebben ze een AI-tool gemaakt... die kan beoordelen hoe oud modellen eruit zien. Daar ging het mis bij Heineken vorige maand. Op hun poster stonden modellen die ouder waren dan 25, volgens het biermerk... maar er een stuk jonger uitzagen. Die posters werden toen weggehaald. Een kipfilet of kippendijen leggen veel mensen regelmatig in hun winkelmandje... maar wist je dat je van kip nog veel meer kunt maken? Nu wordt het grootste deel van het dier na de slacht weggegooid. Maar onderzoekers zijn gaan kijken wat je er nog meer mee kunt. Bijvoorbeeld kippenleer. Dat had deze boer niet aanzien komen. Het is allemaal fantastisch. dat, dat, dat, leer, ik had nooit gedacht dat ik van mijn eigen kippen leer terug zou krijgen. Ik ga er niet, niet wat mee doen, denk ik. Verwacht ik. Die zeep vind ik wel fantastisch. Ik bedoel, zeep van, van kip. Ja, het is bijvoorbeeld ook gelukt om porselein te maken van kippenbotten. Je zult die spullen niet snel in de winkel tegenkomen. Het is alleen bedoeld om te kijken naar wat er mogelijk is. En het weer nog een zomerse dag met wolken en zon. In het noorden is er later kans op een bui. Het wordt 21 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate.